Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het aantal vervuilde zwembaden er al 150 waarschuwingen voor zwemmers geweest... terwijl dat er in heel 2016 slechts 77 waren. Blijkt uit cijfers van de provincies. Volgens Rijkswaterstaat en de waterschappen leiden de langdurige hitte en droogte dit jaar ertoe dat er veel vervuiling is, vooral door blauwalg. Deskundigen vinden het te vroeg om te stellen dat er de komende jaren veel meer vervuild natuurwater zal zijn. Toch houden ze er rekening mee, aangezien er meer hete zomers worden verwacht. Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40% in de grootste bierbrouwer van China. Alle brouwerijen die Heineken in China heeft worden nu ondergebracht bij dat Chinese merk CR Beer. China is de grootste biermarkt ter wereld en, hoopt, en door samen te werken met de Chinezen hoopt Heineken in dat land te kunnen groeien. In Rotterdam zijn plannen voor een rookverbod in een complete buurt. Het gaat om het gebied rond het Erasmus MC en twee scholen daar, schrijft het AD. Die hebben last van rondslingerende peuken en ze vinden het ook beter voor de gezondheid van de tienduizenden mensen die er dagelijks lopen. Op de Amerikaanse ambassade in Moskou heeft mogelijk ruim tien jaar lang een spionne gewerkt. De Russische vrouw had onder meer toegang tot het reisschema van de Amerikaanse president, schrijft The Guardian. Twee jaar geleden werd ontdekt dat ze geregeld zonder toestemming met de Russische Veiligheidsdienst sprak. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo is een groot risico, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het virus heeft zich verspreid over een groot gebied in een regio dicht bij de grens met Oeganda. Omdat er spanningen zijn in deze regio kan het moeilijk worden om er hulp te verlenen.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 So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning. Do you and do and do and do. Good morning. Good morning. We've got the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be finer than to sleep off all that one. Good morning. In the morning. It's great to stay up late, but now good morning. Good morning we could move if we hadn't had the whiskey. When we left the bar last night, our future looked so bright. Now comes the dawn and work is calling. I just want to say goodnight. And you know Oh God, It's morning, it's morning, good morning Ja, een hele goede morgen natuurlijk op deze fraaie zondagochtend. Eh, fijn dat je luistert naar uh, eh, CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko B. Nou, het is echt weer een mooie dag zo te zien. De zon schijnt, een blauwe lucht. Eh, ja, er staat een beetje wind zo te voelen. Maar wat is er lekkerder dan om negen uur op het terrasje te zitten hier in Zandvoort... met een krantje erbij, daar luisteren naar lekkere muziek. Eh, ja, er staan weer een aantal mooie jazznummers klaar voor deze ochtend. En eh, de laatste vriend van mij heb je nog een thema. Ja, dacht ik, wat is het thema eigenlijk? Nou, het thema is eigenlijk vandaag vintage jazz. Dat maakt een enorme opkomst. Heel veel nieuwe beentjes die allerlei vintens jazz spelen. Natuurlijk zit er ook goud van oud tussen. En ja, een, een ander klein themaatje wat ik in de uitzending heb is... dat gaat over een insect wat iedereen in de zomer wel kan waarderen om zijn schoonheid. Nou, dat is wel een mooie inleiding. Uh, ja, als we toch met, uit de oude doos bezig zijn... we begonnen met het nummer van Good Morning van de Pupini Sisters... Die hebben aardig wat cd'tjes gemaakt. Ook een hele leuke kerstcd. En dit vond ik zelf een heel grappig, cheeky nummer om mee te beginnen. Eh, ja, een hele oude formatie die iedereen wel kent... is de Pasadena Roof met dit nummertje Putting on the Ritz.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 pretend they're Jubilee, see, and spend their last two bits. Pasadena Roof. Volgens mij treden die nog steeds op. Eh, vorig jaar was ik eh, in de, om deze tijd in eh, Australië. En toen ik in Sydney liep, zag ik in een van de theater een band optreden... die eigenlijk over heel de wereld speelt. Scott Bradley Postmodern Juke Jukebox. dat is een van mijn favoriete bandjes. En die spelen eigenlijk ook die vintage jazz. Luister en geniet van Scott Bradley Postmodern Post Jukebox. Scott Bradley. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, ah, am ah, hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Walking through the club like what up? I'm such a big shot. I'm so pumped about the swag from the thrift shop. I saw my friend. It's so damn frosty that people like damn that's cold, that's honky. Rolling in hella deep, heading to the mezzanine. Dressed all in pink, and my gator shoes, those are green. Draped in a leather mink, girl standing next to me. Probably should've. bag it, popping it, watching about to go and get some compliments, passing up on moccasins, someone else has been walking it, being grungy, epic man, I'm done flossing and saving my money. show this $50, that ain't right. Limit edition, let's do some addition. That shirt's hella dope, And having the same one as six other people in the club is a hella dope. Bradley. Ik zou zeker eens op eh, YouTube kijken van eh, Scott Bradley. staan ontzettend veel mooie filmpjes op. Zeer de moeite waard. En als we het dan over film hebben, dan kom ik terecht bij films die iedereen ooit wel eens gezien heeft. Bijvoorbeeld de films van Laurel en Hardy. En de bekende film Little Rascals. Maar daar zat muziek onder. En die muziek die is gecomponeerd door Leroy Shield. Eh, dat is grappige muziek. Daar laat ik een stukje van horen. En deze keer gespeeld door ook een van mijn favorieten, Robert Crump. Misschien ken je hem wel. was een eh, striptekenaar, een beetje van erotische strips uit de underground periode. Fritz the Cat is onder andere de film waar hij eh, getekend heeft. En hier het nummer van die beroemde Leroy Shield, componist van de soundtracks van Laurel and Hardy en Little Rascals. Sing Song Girl, Robert Crump en uh, Syncopators. Shield. Eh, eigenlijk eh, heel bekend geworden door eh, zijn filmmuziek. En in Nederland is die filmmuziek ook gespeeld door de Bo Hunks. Een saxofoon, ja, quintet, septet. Ik weet niet hoeveel mensen erin meegespeeld hebben. En die hebben ooit een cd gemaakt. de Bo Hunks Play Laurel and Harley. Eens even kijken, dat is ook leuk. Een klein stukje daarvan is nog zeker de moeite waard. En dan houden we de vintage jazz weer een beetje voor gezien. Dan hebben we toch een aardig stukje gedraaid. De Bohunks. de Bo Bohunks play Laurel, eh, de uh, Bohunks Place, de original Little Rascals heet het. If It Were Only True, de Bohunks, de laatste vintage. Hunks waren dat vintage jazz, oude jazz. Eh, ja, ik kan me herinneren, heel lang geleden, ik zat nog op de middelbare school. Ik denk eind 60 jaren. En er was er altijd op de radio, ik denk BRT, dat het was iets van half vier tussen half vijf... was altijd een eh, ja, oude jazzmuziek. Eh, Louis Armstrong, Hot 5, Hot Seven, Jelly Roll Morton, nou, noem alles maar op. En met heel veel plezier luister ik daar altijd naar. En ja, heel wat jaartjes geleden. het is zomer. En als het zomer is, vliegt er van alles rond. Zeker de afgelopen nachten kon je zo weer horen zoomen. De muggen, de vliegen in de tuin, de wespen die eraan komen, die er onder andere al zijn. Maar er is één insect eh, waar eigenlijk iedereen altijd van geniet. En dat is de vlinder. En de vlinder is een prachtig beest, een mooi insect. En daar is ook best wel jazzmuziek over geschreven. En ik vond het wel leuk om op deze zomerse dagen daarvan wat eh, op te zoeken. En dan begin ik natuurlijk met onze grote Scott Hamilton... die we hier in Zandvoort hebben. Die heeft ooit een cd uitgebracht, eh, My Romance... En daar staat een nummertje op. Poor Butterfly. Het is een lang nummer. Ik draai hem niet helemaal. Want ik heb nog verschillende versies. Scott Hamilton. Saxofoon. Sluit mooi aan bij de Boeings. Scott Hamilton die gaf in april jongsleden hier nog een eh, schitterend concert natuurlijk in uh, Jazz in in, op een zondagmiddag in de krocht. Prachtig. Dit is de uh, Poor Butterfly van Scott Hamilton, maar ik heb nog een hele mooie gevonden. En die is van Greetje Kouwveld. Dat is natuurlijk een dame met een groot verleden die volgens mij vorig jaar zoveel jaar in het vak zat en toen ook weer getoerd heeft. Poor, Poor Butterfly in de uitvoering van Greetje Kouwveld. Komt-ie. butterfly. Neath the blossoms waiting. Poor butterfly. For she loved him so. The moments pass into hours. The hours pass into years. And as she smiles through her tears, she murmurs low. Greetje Kouwveld, 1957 begonnen met zingen. Eigenlijk bij de Sky Masters. Later haar eigen trio, waar onder andere hier in de omgeving natuurlijk heel bekende Ruud Brink in eh, meespeelde. En tegenwoordig met eh, ja, eh, Jan Voogd en Maarten van de Griente en natuurlijk ook Jan Menu. Die we laatst ook nog een keer van alles van gedraaid hebben. Maar Greetje Kouwveld heeft ook samengespeeld met een hele bekende gitarist Herb Ellis. En van hun heb ik een nummertje uitgezocht. Hetzelfde nummer, Poor Butterfly... Barney Kessel, ook gitarist. Eh, ja, dat is ook weer een apart figuur. Hè. Dat was een, eh, kwam uit een heel arm gezin en eh, was gek van gitaar. Heeft heel lang moeten sparen. Op 12 jaar geleefd heeft hij zijn eerste gitaar kunnen kopen. Dat zijn van die prachtige verhalen. Barney, eens even kijken waar ik die neergezet had. Barney Kessel, hier heb ik hem. Poor Bloodfly, laatste uitvoering. Thank you. de gitaristen Barney Kessel en Herb Ellis. Poor Butterfly. Poor Butterfly is denk ik wel door, nou, misschien wel door honderd verschillende artiesten op de plaat gezet. Eh, dit cd'tje is uit 1977. Maar ja, de vlinder is natuurlijk wel een heel fascinerend eh, insect. Zoveel soorten. Eh, als je een butleia in de tuin hebt staan, dan, eh, ja, dan weet je wel, de vlinderstruik. Dan, zitten er heel veel op. Koolwitjes, uh, Atalanta's, de kleine de heel veel soorten. Maar er is nog meer muziek over vlinders gemaakt. Onder andere door de Amerikaanse Judy Niemek. Pasadena geboren en volgens mij iets van 19, in ja, zal rond 65 zijn. Heeft onlangs ook weer een cd uitgebracht. En die speelt samen met Dan Tepfer, een Frans-Amerikaanse pianist, Like a Butterfly. Like a bird on the wing, little girls got to sing. neath a rainbow sky like a butterfly. As she twirls in a trance, little girl loves to dance with wind on high like a butterfly. Though there's time to play while she's just a girl, when she grows up one day, she might change the world. But for now, let her sleep, for her future will keep till she takes the sky like a butterfly. Ja, Little Butterfly, Judy Niemek. Een eh, bekende Amerikaanse eh, jazzzangeres. Heeft volgens mij een hele tijd in Berlijn gewoond. En we gaan verder met ons eh, vlinder muziekjes. En dan kom ik bij een orkest. Een orkest van Joe Thomas. En die heeft het nummer Black Butterfly. Komt-ie. En dat allemaal over de vlinder. Ja, zulke mooi Als je ze ziet dartelen, zo in de zomer. Prachtig. Eh, ik heb nog twee zangeressen die alle twee iets over de vlinder eh, zingen. De een is Cheryl Bentine, bekend van de Manhattan Transfer. En de andere is Diana Kroll. En ik begin met Cheryl Bentine, Little Butterfly. delicate things such as butterfly wings. Poets can't describe, though they try. Love played a tune while she stepped from her cocoon. Cheryl Bentine van de cd'tje Talk of the Town, een cd 2004. Eh, nou, dan kan ik natuurlijk niet Diane eh, Diana achterwege laten. Die zou ik dan ook... Eh, Just Like a Butterfly That's Caught in the Rain. Van een cd uit 2012. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain, longing for flowers, dreaming of hours back in the sun kissed lane. Just like butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly the sun again, just like a butterfly that's caught in the rain. When it's raining from the sky, and I see a butterfly, I can almost To stop his flying. I can easily sympathize with those helpless butterflies. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's that's caught in the rain. Give me the sun again, caught in the rain. Prachtig nummer. Diana Kroll. En dan kom ik op een cd'tje en die is, eh, wordt gezongen door Hallie Lauren, Butterfly Blue. Maar we sluiten het vlinderboek. En eh, gewoon een ander nummer van deze CD. Our Love is Here to Stay, bekend nummer. It's very clear Our love is here to Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go by. is here to stay. And together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, but they're only made of clay. And our love, well, it's here to stay. is deze zangeres in Nederland niet zo heel bekend. Hallie Lauren, een Amerikaanse geboren in Alaska. En deze eh, cd, Butterfly Blue, is eigenlijk best een hooggewaardeerde cd. Heeft ook in de Billboard eh, Jazz in Japan op hun top 10 gestaan voor een aantal weken. Prachtige cd, zeer de moeite waard. Eh, ja, Leslie Hallie Lauren, vergeet haar naam niet, zou ik bijna zeggen. We gaan naar iets heel anders naar een, een zanger, acteur en eh, Leslie Odom heet de beste man. My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorites. bells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. Mm, the girls in white dresses, blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. pretend een uitvoering van My Favorite Things, Leslie Odom. Het eerste uur van ZFM eh, Jazz zit er alweer op. En eh, ja, ik hoop dat je ook het tweede uur eh, naar dit station blijft luisteren... voor hele mooie jazzmuziek in de sfeer van Leslie Odom.